een Klomp met het NOS-journaal. De staat moet een man die tot levenslang is veroordeeld... zeggen waaraan hij moet voldoen om in aanmerking te komen voor gratie. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. De man kreeg in 1989 levenslang voor een roofmoord op een Chinees gezin in Rotterdam. Hij heeft al vijf keer om gratie gevraagd, maar zijn verzoek werd steeds afgewezen. Een zesde verzoek loopt nog. Vanaf eind dit jaar rijden er voor het eerst dubbeldekkerbussen in het openbaar vervoer in Nederland. Connection gaat 18 dubbeldekkers inzetten op de lijn tussen Haarlem en Schiphol. Dat is een van de drukste buslijnen van Nederland. Volgens het vervoersbedrijf is het niet meer mogelijk om de bussen nog langer te maken, omdat ze dan niet meer door de stad kunnen. Daarom gaat Connection over op dubbeldekkers. De dode man en vrouw die gisteren zijn gevonden in de Zeeuwse plaats Dishoek waren met elkaar getrouwd en woonden in Middelburg. De politie stelt hun identiteit morgen definitief vast... maar gaat ervan uit dat het een man van 43 en zijn vrouw van 39 zijn. Ze werden gisteren in de bosjes gevonden. De politie meldde al snel dat ze met geweld om het leven zijn gebracht. Buurbewoners zeggen tegen de provinciale Zeeuwse Courant... dat het stel van oorsprong Servisch is. Het gezin zou geregeld overlast veroorzaakt hebben in de buurt. Ook zouden ze relatieproblemen hebben gehad. Nicky Terpstra is tijdens Parijs-Roubaix gevallen doordat hij het verkeerde stuur had. Het bedrijf dat de fietsen levert aan zijn team Quickstep neemt de verantwoordelijkheid voor de val op zich. Terpstra was als enige op pad gestuurd met een nieuw type stuur. En dat had niet gemoeten, want het stuur was nog niet getest. Terpstra kwam zondag op een van de kasseienstroken hard ten val. Na afloop zei hij al dat het stuur ineens onder hem wegschoot. Het weer, flink wat bewolking, maar vooral in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Want inwaarts is kans op een bui. Het is een graad of 12. Vanavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. Morgen opnieuw wisselvallig bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... tussen Hoevelaak en Barneveld, 2 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor afrit Everdingen 2. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 4 kilometer met een kwartier vertraging. A5 hoofdop richting Amsterdam tussen Westpoort en de aansluiting met de Ring een kwartier vertraging. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Amsterdam Buitenveldert en de Zeeburgertunnel staat 7 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht een kwartier vertraging. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Lexmond en Noorderloos een kwartier vertraging.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 e maakt er vandaag 14 eh, april 2017. En vandaag is het eh, Goede Vrijdag. Nou, zo naar buiten kijken is zeker een goede dag, want het zonnetje schijnt lekker en het, eh, is een bijzondere dag, want er gaat veel leuks gebeuren vandaag eh, hier op uh, eh, ZFM Zandvoort. Niet alleen de komende twee uur de top 40 van Europa. Niet alleen Zandvoort rijdt door, maar dan anders eh, daarna. Maar ook een speciale live-uitzending vanavond. rechtstreeks vanuit de lichtfabriek, maar daar straks meer over. Hey, deze week in de top 40 hebben we 8 stijgers, 19 zittenblijvers, 12 dalers en één nieuwe binnenkomen. En Marie is binnengekomen met ciao, adios. En daardoor is Ariana Grande uit de lijst gegaan met Side to Side snelste stijger deze week is in handen van Lord met eh, Greenlight. Met maar liefst 12 eh, plaatsen gestegen. En Julia Michaels met eh, Issues is 10 plaatsen gedaald. En daarmee de snelste daler van deze week. Hey, we gaan dit uur sowieso even kijken naar de autosport. Niet alleen de Formule 1, maar ook de autosport... Ehm, nou, vandaar, weet je, er stond wat aan. Eh, de autosport op het eh, circuitpark eh, Zandvoort. Want Tim Koemans is afgelopen weekend daar druk bezig geweest met de DNT... met zijn Mazda MX-5. En dit weekend is er ook vol te beleven. Dus ik denk dat het een driedubbel wordt zo direct. Dat om de klok van half vier. Volgende uur gaan we kijken naar Nederlands top 40... en ons opmaken voor de top 3 van deze week. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar de top 3 van vorige week. Nummer 3. Get away from your parents, you look so proud.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 girls eat nothing. She says, Beauty is pain, and there's beauty in everything. What's a little bit? Eh, Julia Michaels met Carry Me op nummer 32. Daarvoor Alicia Carey's Cars To Beautiful op 36. En de Chainsmokers samen met Phoebe Ryan All op 38. Alle platen die ertussen zitten. En mocht je wat gemist hebben, dat eh, ga ik zo direct in een eh, mooie resume voor je opnoemen. Gaat helemaal goed komen. Wij gaan zo direct een plaat draaien die drie weken pas in de lijst staat. nummer 30 van deze week. Vorige week ook op 30 eh, en die week ervoor eh, nieuw binnengekomen in de lijst. Daar heb ik het over eh, Clean Bandit samen met Zara Larsen. Ik sta er een beetje raar van te kijken dat ze is blijven zitten op een 30ste plek. Maar ja, het zij zo. Ik kan er niks anders aan doen. Dit is Symphony van Clean Bandit en Zara Larsen. 30 van uh, deze week. Clean Bennett samen met uh, Zara Larsen met de eh, Symphony. Hey, over een vijf minuten ongeveer zo contact op gaan nemen met Tim Koemans. Over de Formule 1 en wat er allemaal op circuit Zandvoort gebeurt. Eerst Little Mix, de nummer 29. Yeah, yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over I hope she getting better sex. Hope she ain't picking it like I did.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 Little Mix met Shout Out To My Ex. Laat die er ook alweer een eh, best lange tijd in staat. 23 weken om precies te zijn. Vorige week nog op 33 eh, en nooit hebben ze de nummer 4 gezien. Benieuwd hoe lang ze toch voorhouden. Op zich wel een vrolijk plaatje, ook al gaat het over een uh, ik en weet ik wat allemaal. Nou ja, het zijn zo. we zijn toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En dat is dus ook meteen de laatste. En dat gaat over Anne-Marie Nicholson. Want al op eh, zesjarige leeftijd ehm, eh, speelt zij eh, in de musical op West End, de musical Les Miserables. En zes jaar later stond ze naast Jessie J in de musical Whistle Down the Wind. Nou, Summer Girl was in 2013 dan de eerste demo die ze aanleverde. En na enkele samenwerkingen trok ze de aandacht van Rudimental. Rumor Mail, dat nummer ervan wordt een hitje op de Britse hitlijsten... met Anne-Marie als zangeres op de achtergrond. Nou, begin 2016 begint het dan eh, echt waar. Want dan scoort ze in haar thuisland haar eerste solo-hit met Do It Right. Dat later wordt overtroffen met eh, Alarm. Nou, de track eh, kwam in de zomer tot de 16e plaats van het Verenigde Koninkrijk. En met Rockabye, haar samenwerking die we allemaal kennen met uh, Clean Bandit en Jean-Paul... pakt ze in ons kleine kikkerlandje niet alleen haar top 40 debuut... maar ook meteen een nummer 1 hit... Ook in het eh, Europese, eh, als ik ga kijken naar de lijst, dat uh, Rockabye op, heeft op nummer 1 gestaan. En alweer 21 weken nu in de lijst. Nou, Ciao Adios wordt in maart van 2017 de volgende solo-single. En dat mag ik een klein bescheiden hitje alvast gaan noemen. Met haar nieuwe binnenkomstplaats op nummer 28 is zij... ja, de, de, de zomershit alvast om mee te beginnen.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 Don't need to deny. week op 28. en marie met Ciao Adios. Waar we nog geen eh, ciao adios eh, tegen gaan zeggen... dat is eh, degene die ik aan de telefoon heb... want het is even over de klok van half vier. Tijd voor... En daarvoor hebben we aan de telefoon niemand minder dan Tim Kommans... onze eigen F1 Mazda MX-5 paasraces. Goeroe. Goedemiddag. Goedemiddag Tim. Waar ben jij nu? Eh, ik sta op het eeuwig mooie, altijd gezellige, altijd fantastische circuitpark Zandvoort. Eh. Fout, daar sta je niet. Ja, je, je, gelooft het niet, hè? Nee, je staat op circuit Zandvoort. Oh ja, fout. <laughs> Nou, ja, ik moet nog wel even wennen aan de nieuwe terminologie. Eh, die, ja, ik ook hoor, dus dat scheelt. Maar iedereen weet wat we bedoelen, toch? Dat is belangrijk. Ja. Hey, vertel, vorige week heb jij leuk gereden en dat soort dingen. Daar dus ben ik ja. als eerste even nieuwsgierig naar. Ja, afgelopen zaterdag was de eerste wedstrijd van ons uh, DNT-kampioenschap met uh, de 5 Cup onder andere. En eh, daar mochten we weer eh, de wei in, zoals we dat al doen En het was voor het eerst dat we eh, na al het winterwerk echt serieus snelheid gingen testen. En ja, dat ging eigenlijk fantastisch. Normaal gesproken kwamen we net eind van het seizoen, vorig seizoen kwamen we rond de P20 kwamen uit. Uh, Johan van af wat verder naar voren. Uh, voor mij was wat lastig. En nu bleek eigenlijk meteen al dat uh, rondetijden er lekker bij zaten. En konden we vechten voor randje top 10 positie. Eh, uiteindelijk eh, twee keer 15 en een keer 17 geworden, maar eh, in een grote groep met de blik naar voren. Dus ja, dat gaat echt super goed Het Winterwerk heeft, heeft goed uitgepakt. Dus met de neus naar voren gaan we richting top 10. Nou, ik hoop het voor je. Ik ben benieuwd. Klinkt goed. Ja, zeker. We gaan nog wat dingetjes aanpassen nu voor de volgende wedstrijd op Zolder op 23 mei. En dan eh, gaan we eens kijken of we daar, eh, daar echt tot die binnen kunnen komen. Dat zou wel leuk zijn. Dat zou zeker leuk zijn. En circuit Zolder is inderdaad een eh, mooi circuit. En dat heb je vorig jaar ook al bewezen, dat je daar goed kan rijden. Ja, nee, dat gaat hartstikke goed. Jorn, Jorn is nu de aangewezen persoon. We hebben iets andere tactiek qua rijders. Uh, overigens wel leuk om te zeggen dat we meteen al eerst staan in het koppelklassement waar we dit jaar voor gaan. dus dat is wel stoer, dat, we dat, dat staat nu al goed. En hopelijk kan Jorn de voorsprong meteen gaan uitdraaien op zolder straks we hebben nu dus een iets andere tactiek. We rijden om de, om de racedag. Eh, terwijl we vorig jaar eh, nog de racedagen echt ook opsplitten Mm -hmm. Eh, de, de, ene training, de andere de eerste race, de tweede dan weer de tweede race en de eerste dan weer de derde race. Nu doen we het echt per, per coureur voor een hele dag, zeg maar. Oh, oké. ja, maakt het iets efficiënter, zeg maar. Nou ja, prima toch? Ja, dus ja, nee, niks, dan, niks dan goed nieuws uit het race raceteam van onze kant. Nou, super. Yes. En dan hadden we natuurlijk de Formule 1. Ja, nou ja, het was, eh, het was weer eh, gezellig, hè? het was weer nat. En eh, wat doet Max dan? Die zet, de zintuig aan, als enige. En meneer presteert het weer om in ronde 1 van P16 naar P7 te reden. had wat problemen in de kwalificatie. Ehm, en eigenlijk kwamen ze in Q1 halverwege pas achter, en heb ik dus over de race van China van afgelopen weekend, kwamen ze er pas achter wat er aan de hand was. en op dat moment crashte Giovinazzi met de Sauber en werd de training afgevlacht. En toen stond Max daar nog helemaal zonder tijd, of had een tijd gegeven, maar die was niet scherp. Stond hij dus eh, bijna achteraan. En moest hij uiteindelijk door wat eh, gridstraffen van rijders voor hem als 16e aanvangen. En uh, nou, meneer besloot om eens flink van fiets te gaan. En uh, lag zevende na een rondje. En door een goede time management van het, van het team, omdat Giovinazzi weer de baan afstuiteren en de muur ging, ehm, eh, door de pitstops kon hij uiteindelijk oprukken naar P4. En eh, Max zou Max niet zijn als hij dan eh, de blik nog verder naar voren heeft. En lag na een paar rondjes al tweede. En kon daar eigenlijk Hamilton best aardig bij houden. tot het moment dat de bandenstrategie van zowel Ferrari of in ieder geval Vettel als Hamilton iets beter bleek te zijn. iets langer door te bereiden op de, op de softband. Met Max en Ricciardo op de supersoft zaten komt eh, Vettel eigenlijk vrij relatief simpel voorbij. Door middel van de pitstops en konden eh, Max en Ricciardo als derde en vierde wedstrijd volgen. En Max uiteindelijk eh, met een hoop gedoe nog Ricciardo achter zich kunnen houden. Het was nog wel even spannend of, of Ricciardo daar nog voorbij gekomen. komen. Uiteindelijk was Max die aan het langste eind trok. En heel strak derde werd op, op Shanghai. Dus dat was ja, we hebben toch wel weer ons stierlijk vermaakt en flink genoten van de wedstrijd van Max. Ja, helemaal het einde was eh, spannend, want zijn teammaatje zat echt eh, dicht achter hem, hè? Ja, ja, ja. ja. Nee, dat was echt met blokkerende remmen verdedigen en uh, grote gekkigheid uithalen. Maar dat is natuurlijk wat we graag zien. Helemaal dat de rijders van de teams onderling ook mogen racen en vrijbericht krijgen om op elkaar aan te vallen. Dat is natuurlijk wat we, wat we willen in de autosport. Helemaal in de filet. Dus dat, ja, dat is hartstikke leuk. Gaat goed. Nou, klinkt goed. Ja, dat was echt super. En dan eh, deze week meteen al, omdat ze dus in Azië rijden, pakken ze meteen twee wedstrijden achter elkaar. Eh, dit weekend eh, de Grand Prix van Bahrein. staat inmiddels ook alweer 12 jaar op de, op de kalender. vanmiddag, ze rijden daar wat later dan normaal gesproken. de wedstrijd zal ook in het donker worden gereden. Dus vandaar dat de wedstrijd zondag op Nederlandse tijd 5 uur plaatsvindt. Eh, beter tijdstip wat mij betreft, want ik vind dat 7 uur afgesproken voor maar niks. Laten we dat dan maar om 5 eh, uur middags houden, dat is super. We zijn natuurlijk zelf tijdens de paasraces eh, lekker op de dus circuit. we gaan hier het Formule bekijken bij ons in de VIP-groep. en vanmorgen, of eigenlijk begin van de middag, was dan de eerste vrije training. Normaal hebben we twee vrije trainingen te bespreken vandaag. Dus maar eentje. En eigenlijk zag het er best aardig uit wat Red Bull aan het doen was. Uh, Vettel was met de Ferrari het snelste en daarachter Ricciardo en Max. Uh, lagen wel wat verder uit elkaar. Bijvoorbeeld Mercedes eh, ergens rond eh, P7 en P9. dacht ik uit mijn hoofd, ik zal hem er even bij pakken. even kijken, Hamilton, oh verder naar beneden nog. Hamilton op P10 en Bottas op P14 op toch een sappelijke 2,5 seconden achterstand. het lijkt erop dat een hele hoop teams rond de Mercedes eigenlijk de longer van het focus zijn. Er werd lang gereden op de mediumband vanmiddag en pas wat laat gingen ze naar de softs om de tijden wat op te drijven. Eh, daarom zie je dat bijvoorbeeld Sergio Perez eh, met de Force India P4 eh, met achter zich bij de Williamsen, Massa en Stroll op 5 en 6. En Ocon met de andere Force India op 7. Er zijn dus ook twee teams die elkaar echt wel aan het bechten zijn. Ik vind dat nog wel leuke weg op kan gaan leveren tussen de Williams en de Force India's de rest van het seizoen. En daarachter Fernando Alonso, de man van het grote nieuws van dit weekend. Dat wat heeft onze gekke Spanjaard nou weer bedacht? Hij dacht, ik vind de Grand Prix van Monaco niet leuk genoeg. Eh, ik ga het Indianapolis 500 rijden. <laughs> Eh, dat is natuurlijk voor ons altijd eh, de, een van de mooiste dagen van het jaar van het autosportseizoen. 28 mei is die dag dit jaar. dan verrijden we de Grand Prix van Monaco. En dan kunnen we daarna doorschakelen naar Amerika toe. En we hebben s'avonds, Nederlandse tijd, wordt in die 500 verreden. wat natuurlijk een van de grote drie wedstrijden is van het seizoen samen met de 24 uur allemaal. Um, ehm, en Alonso die dacht, ja, ik ga toch niet winnen met die, met die gekke McLaren. Dus ik ga gewoon voor uh, eh, Andretti Racing ga ik, eh, de Indy 500 rijden. En dan eh, mag je één keer raden wie daar dan weer op de proppen komt om in de McLaren te gaan zitten. Hij heeft er vorig jaar gereden. Ja, um... Ja. <laughs> ja, gewetensvraagje, hè? Jensen Button. Oh, ben je niet? Ja, die, die heeft zijn vrouw losgelaten en zijn cocktail en die is heeft dus een zwembroekje uitgedaan en is een, een sportbroekje weer aan gaan doen. <laughs> Want die mag natuurlijk weer aan de training, want eh, dat is natuurlijk niet met die, eh, die auto's op Monaco. Maar die gaat dus nog even één gaswedstrijdje rijden. Hartstikke leuk nieuws voor hem natuurlijk. Ja. Eh, maar ja, ik vond dat toch wel weer typisch dat die Alonso dan beslist van joh, GP van Monaco lachen, maar ik ga gewoon lekker naar Amerika toe. <laughs> overigens, vroeger waren er dan nog jongens, en dat is natuurlijk helemaal bijzonder, die zowel de Grand Prix van Monaco als de Indy 500 gingen rijden. wat natuurlijk eigenlijk niet kan omdat je dus eh, uit de Grand Prix van Monaco direct het vliegtuig en als, als een idioot naar Amerika toe. Eh, rechtstreeks eh, zonder vertraging was dat toen net te doen. Ja, ik wou net zeggen. Dus, inmiddels zijn die tijden, de, de aanvangtijden van de races zijn wat aangepast. Waardoor dat eigenlijk niet meer kan. maar ja, het, het, grappige is dat je normaal gesproken Formule 1-rijders zijn Formule 1-rijders. En die doen niks anders dan Formule 1-rijden. Ja. waar het niet dat Hulkenberg twee jaar geleden ook de 24 uur van Le Mans en passant nog even op zijn naam wist te schrijven. Eh, dus het gebeurt nog wel eens dat je Formule 1-rijders die actief zijn, eh, laat dat duidelijk zijn, actieve Formule 1-rijders in andere klassen ziet. Dat gebeurt niet heel vaak meer. Dus dat was groot nieuws. Ehm, ja, we gaan zo meteen eh, over een uur en een kwartier gaan we verder met de tweede vrije training. Dus daar horen we volgende week vrijdag ook het ging. Dan morgen op zaterdag om 5 uur Nederlands tijd de kwalificatie en op zondag zoals gezegd ook om vijf uur de Nederlandse tijd de race. Eh, ja, ik moet zeggen, de verwachtingen zijn een beetje getemperd door, Jan en alle, door, door Jean et Allemand, zoals Olaf dat dan zou zeggen. Eh, Max zelf denkt dat hij eh, niet verder dan P5 gaat komen. Max staat overigens derde in het wereldkampioenschap, dat natuurlijk wel echt strak is. alleen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel staan voor hem, die allebei één keer eerst en één keer tweede zijn geworden. En we mogen hopen dat Red Bull zich aan het woord houdt. Ze hebben namelijk geroepen dat zij voor Barcelona met een grote update gaan komen. En dat zij eh, rond de race van Canada, wat wedstrijd nummer 7 is dit seizoen, eh, verwachten om echt om de winst mee te kunnen gaan strijden. Eh, en dat komt dan weer omdat ze nu nog met een gedeelte 2016 unit rijden van de motor. Die zal op dat moment vervangen moeten zijn, waardoor er eigenlijk dat is zoals de mannen van Red Bull dat roepen, dat er een volledig nieuwe RB13 klaar staat tijdens de Grand Prix van Barcelona. die dus in Canada tot zijn volle potentie moet gaan komen. Dus we hopen dat het eh, schadebeperken eh, door Max en Daniel een beetje blijft lukken. En dat, eh, dat we straks een drie teams gevecht krijgen voor het wereldkampioenschap. Nou, ik denk het wel als ik het zo hoor. Ja, aan de ene kant topnieuws. Aan de andere kant zijn ze bij Red Bull ook niet vies van goed nieuws brengen... wat achteraf iets minder goed blijkt te zijn. <laughs> dat hebben we dit, deze winter natuurlijk ook wel gezien. Ehm, dus wat dat betreft is het allemaal afwachten. Maar we gaan het meemaken. Nou, het is eh, dus heel spannend eh, in de Formule 1-wereld eh, helemaal. ja, komend weekend, wow, valt mee op zich. Als ik, zo, ik, ik, heb er ook even bij gepakt. Uh, Valtteri Bottas die zit echt op de voet bij je Verstappen in het wereldkampioenschap. Ja, klopt. Maar Bottas maakt natuurlijk een klein foutje. Bottas rijdt met de Mercedes, dus die zou daar natuurlijk eigenlijk lachend omheen moeten sturen. Ja. Bottas kreeg het afgelopen race voor elkaar om onder een safety car situatie om de auto in een spin te zetten. Waardoor Max er eigenlijk vrij makkelijk voorbij kon rijden. <laughs> En Bottas eh, vanaf, ik geloof, P16 weer opnieuw moest beginnen. Eh, en die deed dat dan niet zoals Max dat kan in één rondje naar P7. Die heeft daar een hele race voor nodig gehad. Uh, werd uiteindelijk nog wel zesde achter Kimi Räikkönen, die vijfde werd. Ehm, reed wel weer naar de Red Bulls toe. Het grappige was dat ze met z'n vieren, dus drie, vier, vijf en zes binnen een seconde over de meet kwamen na, na anderhalf uur race. Dus ja, je ziet gewoon dat het verschil nog echt wel groot is met de Red Bulls. Maar niet getreurd, ze zijn ervoor geëindigd. Dus wat dat betreft eh, weinig eh, problemen. Nou ja, goed teken in ieder geval. Ik ben benieuwd. Het is in ieder geval de schappelijke tijd weer eh, om te gaan kijken dit weekend naar de Formule 1 race van Bahrein. Absoluut. Maar, dan ben je nog niet klaar Tim, want het is paasweekend en er is er altijd paasraces op circuitpark, of op circuit Zandvoort. Dus ging je bijna zelf de Ja, ik ging zelf de fout in, hoorde je <laughs> ik hoorde het. Nou ja, dat is inderdaad, eh, inderdaad waar. Ik weet niet, jullie kunnen net het gebrul op de achtergrond een beetje hebben gehoord. Intussen eh, heerst er een code rood situatie. Ik sta lekker buiten te kijken naar wat er allemaal gebeurt hier op het circuit. Oké. Ehm, as we speak is het de tweede vrije training van de Dutch Supercar Challenge. Uh, het zijn de heren en dames met de absoluut hele dikke tourwagens die er scheuren. van BMW Z3, gt 3 tot aan Corvette. Eh, ook de Clio's rijden mee in hun eigen klasse. Dus het is best wel, eh, best wel een stoer geheel. Serieus hard gaat het ook. Eh, serieuze racetrellers ook hier overal. Ehm, daarnaast in de line-up hebben we nog de Porsche Club Series. Waar ook een aantal dikke GT3's voorkomen. en hebben we nog het truckracen ook altijd een apart ja. is een, zo'n gigantische vrachtwagen met best wel serieuze snelheid over dat circuit Spanje. En het, het leuke is, als wij hier in de pitstraat staan en zo'n ding komt over het rechte stuk, dan staat het hele pand te trillen. <laughs> dat is wel, eh, ja, dat heeft toch ook wel weer iets. Uh, groot, lomp en log, maar het gaat toch nog wel hard. Ehm, en daarnaast hebben we nog het STWC. Eh, volgens mij een van de eerste keren dat dat kampioenschap bij ons is. Het Super Tourwagen Cup noemen ze dat. ook daarin weer een hoop uh, dik BMW's, hoop geweld en serieuze apparaten. Dus ja, op zich leuk, leuk, leuke line-up weer voor dit evenement ziet er allemaal super strak uit. Vandaag alle vrije trainingen en morgen dan de kwalificaties en de eerste wedstrijden. Dus eh, ja, nee, ik zou zeggen, komt alle naar het eh, circuit toe dit weekend. Want eh, ja, ook het weer is aardig bijgetrokken. Ik verwacht een uh, lekker raceweekend. En is het nou zondag de race of maandag de race? Nee, zondag tegenwoordig. Ik, ik moet zelf zeggen dat ik een beetje gemist heb wanneer ze dat nou hebben aangepast. Ik kom inderdaad erin. volgens mij twee jaar geleden of zo dan? Twee jaar geleden, oké. nou, dat, dat, dat zou, zou kunnen hoor, maar twee jaar geleden dus voor het laatst dan, eh, dat ze op zaterdag en op maandag racen. Dat is natuurlijk zondag als heilig, dus rustdag. Ja. Maar inmiddels, eh, ja, naar uh, tegenwoordige maatstaven, zullen we zeggen, hebben ze dat gewoon aangepast. En terecht, wat mij betreft. lekker weekend racen en maandag is weer tijd om te werken. En in dit geval een dagje vrij. Lekker. Hey Tim, hartstikke bedankt. Kom dus alle naar uh, circuit Zandvoort toe dit weekend. Mocht je niet kunnen, luister gewoon naar CFM Zandvoort. Want uh, Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag met Rob Harms en Co-presentator, wie dat is, dat is altijd een verrassing. Eh, <laughs> zal daar ook aandacht aan gaan besteden. Want volgens mij uh, strevelt eh, Willem van Denzen weer ook op circuitpark, op, op circuit Zandvoort. Ja. <laughs> Om live verslag te doen. En volgens mij, ja, heb je, heb je zomaar kans dat Rob je ook gaat bellen. Nou, dat is gezellig. Hij mag ook bij me langskomen. We zijn natuurlijk met onze, onze eigen tiproom, nummertje 4 van Autosport Business Event. Events, zijn we het hele weekend geopend. En iedereen kan bij ons lekker een drankje komen halen en genieten van een heuse VIP-treatment. Dus eh, ook, uh, ook die collega's zijn van harte welkom bij deze. Waarvan ook en dankjewel. Ik ga het aan ze doorgeven. Dat is goed. Helemaal goed Tim, hartstikke bedankt. Je hebt het weer eh, vakkundig uh, kwartier lang volgehouden ruim. nou, <laughs> dat is nooit een kunst, hè? Nee, dat, ja, voor, voor, jou, wel, voor jou niet, voor mij wel hoor. Maar... <laughs> Ja, maar daarom bel je mij toch ook? Ja, precies, daarvoor hebben we jou, gelukkig. <laughs> hey Tim, hartstikke bedankt.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 When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that. And I can leave you just as fast. but you don't judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too. Cause I got issues, but you got One of them is how bad I need you. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect. Poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too.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 Do your slide on all your nice like this. Do your trying on all your nice like this. Put some spotlight aside. Whatever comes, it comes to keep. You're trying on all your knives like this. Put some spotlight on, on the side. Whatever comes, it comes to kill. Je de nummer 24 eh, Clean Bandit met uh, Rockabye. En dit is Calvin Harris samen met eh, Frank Ocean. Of Frank Ocean. Met hun hit op 21. Dit zal ook meteen het laatste nummer zijn van dit uur. Zo direct na de NOS Nieuws, de ANWB Verkeersinformatie... en de commercials zijn weer terug met het tweede uur van de Euro Breakdown... hier op ZFM Zandvoort. Tweede uur gaan we kijken naar de Nederlandse top 40... En eh, natuurlijk eh, na de top 3 van eh, deze week.